Kees met het NOS-journaal. Het pijl van de Rijn en de Waal is zo laag dat veel vrachtschepen met halve lading moeten varen. De Rijn stond vanmiddag nog maar 7,15 meter boven NAP, terwijl het normaal in november 12 tot 13 meter is. Transportbedrijven lijden economische schade doordat ze hun lading over meerdere schepen moeten verdelen. Ook zijn al veel woonboten op de Rijn en de Waal scheefgezakt of drooggevallen. In Deventer moet een noodgemaal ervoor zorgen dat het Sallandse achterland nog water uit de IJssel krijgt. In Duitsland heeft de Rijn een historisch lage stand bereikt. In meer dan 100 jaar tijd is de waterstand in november daar niet zo laag geweest. Johan Cruijff dreigt op te stappen bij Ajax als de club niet zijn kant kiest. Gisteren werd bekend dat de Raad van Commissarissen zonder medeweten van Cruijff heeft besloten dat Louis van Gaal algemeen directeur wordt in Amsterdam. Cruijff noemt de gang van zaken onbeschoft. De andere leden van de Raad van Commissarissen steken volgens hem de hele club in de fik. Het Nederlandse fotomodel Talita van Zon wordt niet vervolgd. Er waren aangiftes wegens bedreiging, smaad, laster en mensenhandel. Maar het Openbaar Ministerie zegt dat daarvoor geen bewijs is gevonden. Van Zon werd in september op Schiphol aangehouden. Ze kwam uit Libië en zat een dag lang vast. Een vriendin van Van Zon zei dat ze haar had meegenomen naar Libië. En daar werd ze naar eigen zeggen verkracht door een van de zonen van Gaddafi. Met die zoon had Van Zon een relatie. De Rotterdamse hoogleraar Poldermans heeft mogelijk jarenlang gefraudeerd. Het Erasmus MC, waar hij is ontslagen, doet onderzoek naar het werk van de medicus in de laatste 8 tot 10 jaar. Volgens een woordvoerder zijn verscheidene onderzoeksdata uit die periode niet terug te vinden. Ook zou hij gegevens hebben verzonnen. Polderman zelf zegt dat hij zorgvuldiger had moeten zijn. Hij benadrukt dat er geen opzet in het spel was. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt. De minima liggen tussen 3 graden in Groningen en 8 in Zeeland. Morgen overdag veel bewolking, maar later op de dag kan de zon ook nog even doorbreken. Het wordt dan een graad of 10. In het weekend wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. De dagelijkse files lossen nu snel op, bij elkaar nog 90 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A2 Utrecht richting Amsterdam, tussen de knopen de en de Amstel 5 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwouder-en-Dijk 4 en richting Den Haag voor Hoogmade 8 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam, tussen Osdorp en de Koentunnel 5 kilometer, andere kant op Geusveld en knopend Amstel 7. A20 Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 4 kilometer. A27 Utrecht richting Almere. Tussen knopen Lunette en Hilversum 13 kilometer. Dat is een aanrijding. Bij Hilversum is de rechte reishok dicht. De N320 Culemborg-Liende is in beide richtingen dicht.